Lot Lewin met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Syrië zijn zeker zeven kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. Ook raakten twee mensen gewond. Het gebeurde in de provincie Dara. Het is onduidelijk wie de bom heeft geplaatst. Het Syrische staatspersbureau wijst naar militante groeperingen. Maar het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt juist dat pro-regeringsmilitie erachter zit. Het is al sinds het uitbreken van de opstand in Syrië in 2011 onrustig in de provincie. Volgens het observatorium zijn zijn er dit jaar al zeker 100 mensen omgekomen bij geweldsincidenten. Op verschillende plekken in Israël zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen vervroegde verkiezingen en willen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Er zijn demonstraties gaande in onder meer Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Een delegatie van Hamas reist morgen af naar Cairo voor besprekingen over een staakt het vuren. Hamas gaat hiermee in op een uitnodiging van Egyptische onderhandelaars. Dat zegt de beweging in een verklaring. Hamas eist onder meer een permanent bestand, terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza... en uitwisseling van Palestijnse gevangenen en Israëlische gijzelaars. In Hongarije hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van premier Orbán. De demonstratie werd georganiseerd door oppositielid Magyar, een voormalig lid van Orbáns partij Fidesz. Hij brak in februari met de partij en beschuldigde leiders van het land van corruptie en vriendjespolitiek. Hij eist nieuwe verkiezingen en zegt dat hij liberale en conservatieve Hongaren wil verenigen. En het weer. Vannacht is het bewolkt. Er valt wat regen en het koelt af naar een graad of 12. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op en is er wat ruimte voor de zon.